Ik vind het eigenlijk niet zo heel netjes om hier nu eh, allerlei details eh, te bespreken. Ik heb hem zeker eh, met hem besproken wat er is gebeurd, hoe hij erin staat... en waar hij naartoe wil en wat hij wil ontwikkelen. Dat heb ik wel besproken. De staatssecretaris zegt ook dat ze de komende tijd met andere mediabedrijven in gesprek gaat. Intussen laat ITV, de producent van The Voice, weten dat hun onderzoek naar het seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik goede vorderingen maakt. Ze hopen dat zoveel mogelijk mensen die zoiets hebben meegemaakt hun verhaal willen doen voor het onderzoek. Het kan nog maanden duren voordat dat onderzoek klaar is. Het is woensdag versoepeldag. De dag waar veel barvrouwen, barista's en balletdansers op hebben gewacht. Cultuur en horeca weer open tot 10 uur vanavond. En het belangrijkste, studenten kunnen weer bier drinken op het terras. Deze zaten er vanmorgen al. De meeste van ons zijn allemaal klaar met de eh, tentamenweek ook. En eh, het komt eh, precies goed uit met, dat we eindelijk weer het terras op mogen. Proost. En hoe smaakt dat, eerste biertje op het terras weer? Ja, lekker. Heb ik gemist. En in Groot-Brittannië moeten automobilisten hun auto binnenkort verplicht openen met de Dutch Reach, zoals het heet. Denk je misschien de Dutch wat? Dat betekent dat als je in de auto zit, je de deur opent met de arm die er het verst vanaf zit. Zo kijk je automatisch over je schouder of er nog fietsers aankomen. Toen deze BBC-correspondent een reportage maakte over de Nederlandse greep... ontdekte ze dat zelfs rijinstructeurs daar nog nooit van hadden gehoord. It turns out this catchy phrase was actually created in the United States... to describe something the Dutch have been doing for decades. But they don't call it the Dutch Reach. I never heard of it. <laughs> You told me. <laughs> Nee, I never heard of it. En dan nog het weer. Bewolkt, een beetje motregen. Komende nacht is het droog. Morgen eerst regenachtig. Later in het noorden en westen wat zon. En een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is veel vertraging na twee ongelukken. Tussen Aalsmeer en de afrit haarlem zuid 6 kilometer file met een half uur vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. Verderop is er opnieuw een ongeluk gebeurd bij Uitgeest. Daar staat 4 kilometer file vanaf Beverwijk-Oost met 20 minuten vertraging.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 But if they start playing that song, I can't help but to think about us. Oh, really thought I'd be done with the hardest part when I pull myself out of your arms. Wish I knew there was only the start.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 60 grote bedrijven moeten aangeven hoe ze in geval van nood van het gas kunnen worden gehaald. Het kabinet wil dat weten voor het geval Rusland de gaskraan dichtdraait... als de situatie rond Oekraïne escaleert. Bij een meldpunt over ongewenste omgangsvormen zijn meer dan 60 meldingen binnengekomen... na de uitzending van Boos over de Voice of Holland. Dat zei staatssecretaris Oesloe. Zij had vandaag een gesprek met John de Mol. In het noordoosten van Syrië is na bijna een week strijd de belegerde IS-gevangenis heroverd. Dat zegt de Koerdische militie SDF. Of er IS-leden zijn ontsnapt is niet bekend. Het weer, vanavond bewolkt en droog. Vannacht vanuit het noorden regen. Morgen in de middag af en toe zon. Staat een stevige westenwind en het wordt morgen zo'n 8 graden. Dit is ZFM.